was la tralala. Kende geen zorgen, een optimist, levenskunstenaar, een artiest. achterliet, was ze niet en anders niet. Tralalala, tralala, ja zo was papa, tralala. Leven, het leven, is zo voorbij, neem het er maar van, net als hij. mij toen in de steek. Luister hoe of ik dat toen bekeek. Tralala net als pa, doe het me maar na. Tralala, treuren om liefde is er niet bij. Sterven van verdriet, ha, niets voor.